Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Bij een heftig ongeluk in Rotterdam gisteravond zijn een man van 79 en een vrouw van 74 omgekomen. Beiden komen uit Capelle aan den IJssel voetgangers werden aangereden door een bestelbus. En de bestuurder daarvan is doorgereden en is nog altijd spoorloos. Het busje is nu wel teruggevonden, vertelt de politie. Nou, daar kunnen we nog niks over zeggen. Simpelweg omdat wij natuurlijk wel aan het uitzoeken zijn eh, op wiens naam die auto staat, Maar dat betekent niet dat degene eh, van wie die auto is ook daadwerkelijk in de auto zou hebben gezeten. Dat zijn we nu juist aan het uitzoeken. De politie roept mensen op die meer weten zich te melden. Pierre van Hooijdonk is vanavond weer te zien in NOS Studio Voetbal. En dat is voor het eerst in twee weken. De oud-voetballer beschuldigde in een eerdere uitzending Ajax-trainer Maurice Stijn. Dan eh, bedoel ik eh, drie, vier dagen de spelers vrijgeven. Eh, en dan ga ik, me, ga ik me om glad ijs begeven, maar duistere deeltjes sluiten. Met, wie dan? Met bevriende makelaars. Over spelers. Ja. Stijn eiste dat Van Hooydonk sorry zou zeggen. Dat heeft hij gedaan, maar mocht toch een tijdje niet meer aanschuiven in het programma. En nu is hij vanavond dus weer voor het eerst te zien. En het is wel het allerlaatste dat je verwacht als je naar een festival midden in de woestijn gaat. Dikke stortbuien. Toch is het de realiteit voor dik 70.000 bezoekers van Burning Man in de VS nu. Het terrein is afgesloten vanwege de veiligheid. En deze bezoeker noemt het... Chaos. It has been raining all night. And it's supposed to rain again in about an hour. And uh, no one's going anywhere. No one's coming in, no one's coming out. And this mud is so much different. It is so sticky. It sticks to itself. Your boots become 10 pounds. It's crazy. Modder die zo dik is dat je er makkelijk in vast komt te zitten dus. De bezoekers krijgen nu het advies om zuinig aan te doen met hun eten en drinken. Omdat er door die modder dus niks kan worden bezorgd. Heb ik nog het weer voor je. De rest van de dag is het hier droog met een mix van zon en bewolking. Het is 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden.